En de reddingsbrigade heeft ook nog wel tips voor als je toch door het ijs zakt. Veel gemaakte fout is dat mensen gaan spartelen en zichzelf eerst gaan uitputten... alvorens ze zichzelf uit het water kunnen halen. Ja, het water is koud, dat geeft een schrikreactie, maar probeer zo snel mogelijk weer even eh, erop te komen, eh, rustig te worden en roep om hulp. Een basisschool in Oudenbos in Brabant is na twee dagen alweer dicht. Een leerling is besmet met corona en die heeft zoveel andere kinderen gezien dat iedereen thuis moet blijven. Waarschijnlijk gaat de school over anderhalve week weer open. Komende week is het vakantie. Walibi is niet schuldig aan een ongeluk in het attractiepark. Bijna drie jaar geleden kwam een meisje met haar haar in de motor van een kart terecht. En ze heeft er nog steeds last van. Volgens de rechter deed het park alles goed. De kart en de baan waren in orde. En het meisje moest bij het wegrijden haar haar in een knot doen van een medewerker. En zolang je lekker warm binnen kunt blijven is het winterse weer natuurlijk schitterend. Maar als je per se op pad moet, dan kan het, kan het knap lastig zijn. Anne werkt in de thuiszorg en rijdt normaal de hele Achterhoek door. Maar nu is er met de auto geen doorkomen aan. Gelukkig rijdt haar prins Kevin niet op een wit paard, maar op een trekker. Doe ik met plezier. Het is ja, eh, ah, met auto, het, het is bijna geen doen. En eh, ja, we hebben thuis eh, een grote tractor. Dus dat is een mooie mogelijkheid om dan veilig de buurt rond te kunnen. Veel oudjes zijn behoorlijk verrast als Anne ineens komt voorrijden. Sommige cliënten geloven helemaal eerst niet eh, dat ik met de tractor kwam. Dus ze blijven me echt in mijn achterhoofd hangen dat ik dit nooit meer vergeet. Het weer, soms zon. Temperatuur ligt iets onder het vriespunt. Komende nacht wordt het weer flink koud. Het kan min 15 worden. En morgen overdag vriest het ook nog. En is er flink wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet in Noord-Holland. Alleen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het vast tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort West. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. En door gaten in de weg heb je een kwartier oponthoud op de A5 richting Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Tot zover de verkeersinformatie.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 De broers Johan en Frans van Laarhoven uit Tilburg... die worden verdacht van miljoenenfraude met hun koffieshopketen... willen schikken met justitie. Ze hopen zo een rechtszaak en celstraffen te voorkomen. Johan van Laarhoven zat meer dan vijf jaar in de cel in Thailand. In Polen protesteren onafhankelijke media tegen de reclamebelasting die de regering wil invoeren. Ze zien het als een aanval op de persvrijheid en zeggen dat veel media de heffing niet zullen overleven. Het weer, vanavond en vannacht kans op mist.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 The girl's taking up my phone. She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business. I was all tied up. Told the girl I was late. I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late. The girl's taking up my time to hit her with a line. I can't wait to freak sleep of faith I'll never know So I'm learning to fall With no safety net To cushion the blow I laughter. Bring on the tears. Bring on the night. promise you boy, you don't know.